Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voorlopig geen lege schappen meer bij de Appie. Albert Heijn en de vakbonden zijn het eens geworden over een CAO... en dus komen er geen nieuwe stakingen aan in de distributiecentra van de supermarkt. Mensen die daar werken krijgen een loonsverhoging van 10%. En ook gaan de toeslagen voor op speciale werkdagen, zoals bijvoorbeeld de zondagsdienst, niet omlaag. De directie van Albert Heijn was dat wel van plan en werd tot vorige week donderdag werd er gestaakt bij vijf van de zes distributiecentra. In de Noordoostpolder in Flevoland komen voorlopig geen nieuwe huizen voor arbeidsmigranten. De gemeente geeft er geen toestemming meer voor, omdat er geen duidelijke regels zijn. Vooral uitzendbureaus kochten huizen en leegstaande boerderijen op... en lieten er soms wel twintig arbeidsmigranten in wonen. Het zorgde voor slechte leefomstandigheden en overlast in de buurt, zegt een gemeenteraadslid. We merken ook gewoon dat er door de arbeidsmigranten niet meer dan eens alleen bed wordt aangeboden. Er komt verveling, de mensen gaan rondlopen en van daaruit krijg je eigenlijk de overlast die die arbeidsmigranten arbeidsmigranten niet eens kunt aanschrijven. Want het, het komt door de manier hoe ze gehuisvest worden. De gemeente wil nu van de Rijksoverheid eerst duidelijke regels... en anders wordt er voorlopig niet gebouwd. Stromae heeft zijn volledige tour geannuleerd. Dat maakt de zanger bekend via de socials. Hij zegt dat hij rust nodig heeft om weer de oude te worden... en dat het herstel langer duurt dan gedacht. Begin vorig jaar maakte hij, na jaren niks meer gemaakt te hebben... zijn comeback op de Franse tv door midden in het interview te gaan zingen. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Het is niet voor het eerst dat het niet lekker gaat met Stroma. Hij, can hij cancelde al eerder shows omdat hij depressief was en een burn-out had. Het weer in het oosten en noordoosten blijft het nog het langst droog. Vanavond overal regen en het is maximaal een graad of 16. Morgen wat wolken, wat buien en wat zon en opnieuw zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Vooral het verkeer bij Amsterdam staat behoorlijk vast door een technische storing op de A10 Noord bij de Koentunnel richting Zaanstad. Dat kost je ruim een half uur extra. Op de A5 sta je daardoor ook vast van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is de vertraging 40 minuten. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je ook een half uur tijdverlies voor knooppunt De Nieuwe Meer. Verder is het heel druk op de omrijroute, dus op de A10 Oost bij de Zeeburgertunnel. Ook daar heb je een half uur extra reistijd op de Ring Zuid en Oost. Wat verder opvalt is de N201 van Hoofddorp naar Hilversum. De vertraging is een kwartier tussen de aansluiting met de N231 en Meidrecht. En op de A9 is het druk van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en de afrit AMC.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 Albert Heijn en de vakbonden zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. Werknemers van de distributiecentra krijgen een loonsverhoging van 10%. Een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden is van de baan. Een religieuze secte in Kenia die volgelingen opdroeg om zichzelf uit te hongeren... wordt nu ook verdacht van orgaanhandel. Om sommige slachtoffers ontbreken namelijk organen. Eind vorige maand werden op een landgoed tientallen lichamen gevonden. En het Amerikaanse ministerie van Defensie trekt nog eens 1,2 miljard dollar uit voor steun aan Oekraïne. Het geld is onder meer bedoeld voor luchtverdedigingssystemen en munitie.